uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Na de dramatische ontwikkelingen rond de Deense voetballer Christian Eriksen... is de EK-wedstrijd Denemarken-Finland geëindigd in 1-0 voor de Finnen. Eriksen zakte tegen het eind van de eerste helft in elkaar... en kreeg daarna hartmassage. Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Kopenhagen... maar al snel bleek zijn toestand stabiel. De 29-jarige oud-Ajaxiet is bij kennis. Hij zou zelf hebben verzocht om de wedstrijd weer te hervatten. Een onbekende bieder heeft 23 miljoen euro betaald voor een ruimtereis samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Afgelopen maand deden zo'n 6000 mensen mee aan een veiling voor het ticket. De gelukkige winnaar en Bezos stapten op, stappen op 20 juli aan boord voor de eerste reis in een raket van het ruimtevaartbedrijf van Bezos. Ook de broer van de steenrijke ondernemer gaat mee. De raket gaat na lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer, waar de inzittenden dan een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het vaartuig terug naar de aarde. De G7-landen zijn het op hun top in Cornwall eens geworden over een groot infrastructuurproject... bedoeld om minder ontwikkelende ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In de slotverklaring van morgen wil Biden een scherpe tekst daarover, zei hij. Volgens de Spaanse justitie is de zesjarige Olivia door haar vader thuis om het leven gebracht. Haar lichaam werd donderdag gevonden op de bodem van de zee bij Tenerife. Haar zusje van één wordt nog gezocht, maar vermoed wordt dat ook zij niet meer in leven is. Heel Spanje leefde mee met de meisjes die sinds eind april werden vermist... nadat hun gescheiden vader hen had ontvoerd. Het weer vanavond klaart het verder op en de nacht wordt vrij fris met een graad of 8.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 Hosted by DJ Malzo. my soul Singing after dark, people think I'm crazy. Scuffling on my feet, shuffling through the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say, Vibes. Hosted by DJ Malzo. Ah. bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Oh, oh, oh. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. said I was ugly. Came from a bitch who nigga wanna fuck on. Said my face bomb, ass tight, rack stuck up, shacks high, jury on light. I've been listening last night, hit him with that good, good, make a nigga act right.